Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Haringvlietbrug gaat vanaf vanavond acht weken dicht. Die brug ligt tussen het westen van Brabant, een deel van Zeeland en Rotterdam. Elke dag gaan er 66.000 automobilisten overheen... maar nu moet onder meer de brugklep worden vervangen... en dus moet het verkeer omrijden. Dat levert voor veel van hen minstens een uur extra reistijd op. Maar sommigen kunnen met het pontje, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het pontje is er voor fietsers die eh, echt alleen maar naar de overkant hoefden... en voor landbouwwerktuigen. En dat is het dan. De rest moet, moet omrijden. Dus ook de bus. Echt eh, heel veel unieke maatregelen omdat dit zo'n bijzondere plek is. Zo'n afsluiting met zulke grote gevolgen. Andere dingen die zijn geregeld voor deze acht weken. Extra ambulances, plekken waar helikopters kunnen landen en extra verloskundigen. Je kunt nog even over de brug. Vanavond om 10 uur, dan gaat hij dicht. Een man van 20 uit Rotterdam is opgepakt voor de ontploffing van vannacht in het zuidoosten van die stad. Door die explosie werd het keukenraam van een woning vernield. Niemand raakte gewond. De nacht daarvoor was er ook al een explosie bij een ander huis in dezelfde straat. Daarbij raakte één iemand licht gewond. Limburg is de eerste provincie met een nieuw bestuur. Het is nogal een samenwerking. In de coalitie zitten vijf partijen. BBB, CDA, VVD, PVDA en SP. Het heeft bijna drie maanden geduurd voordat ze eruit waren. In andere provincies wordt nog onderhandeld. Ook in Flevoland en in Drenthe zouden partijen er bijna uit zijn. En een vrouw in Californië heeft een vervelend foutje gemaakt. Jennifer wilde oogdruppels in doen, maar pakte per ongeluk het verkeerde flesje, zegt ze op TikTok. My eye drops sit directly next to superglue. And they're the same size bottle. And I wasn't paying attention. And now my <laughs> eyes glued shut. had to be brought here by fucking ambulance. What an idiot. What an idiot. Ja, ze deed dus superlijm in haar oog en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar lukt het uiteindelijk om haar oog open te krijgen. De zicht is nog steeds niet helemaal 100%. Artsen denken wel dat ze volledig zal herstellen. En het weer nog. Vanmiddag wat stapelwolken en in het oosten ook kans op een bui.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 Sipping whiskey out the bottle Not tomorrow Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long van de zomer op ZFM.